Kasper Meijer met het NOS-journaal. Afgelopen avond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soedan. Na acht vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg uit het Afrikaanse land, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn geëvacueerd. Dat gebeurde via Nederlandse militaire vluchten of die van andere landen. In het buitengebied van Maastricht zijn afgelopen avond zes mensen neergestoken. Dat gebeurde bij een kalksteengroeve waar twee groepen van in totaal zo'n 25 mensen bij elkaar waren. Er zou ruzie tussen de twee groepen zijn ontstaan. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee gewonden zijn er ernstig aan toe. Drie mensen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. Bij het afzinken van een tunneldeel in het water bij Vlaardingen is een kabel gebroken. Een tunneldeel botste tegen een tijdelijke kade. Het gevaarte is tientallen meters lang en onderdeel van de Maasdelta-tunnel tussen Vlaardingen en Rozenburg. Dit traject zou volgend jaar moeten openen. Rijkswaterstaat heeft de werkzaamheden stilgelegd en onderzoekt wat er fout is gegaan. Vorige maand ging er bij het afzinken van een ander tunneldeel ook wat mis. Toen kon water niet genoeg worden weggepompt komende dagen wordt bepaald wanneer het afzinken wordt hervat. De politie onderzoekt of advocaat Ines Weski namens haar cliënt informatie heeft doorgespeeld aan de Italiaanse maffia. RTL Nieuws meldt dat op basis van bronnen bij de politie. Wesky zit sinds een week vast. Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en aan Ridouan Taghi. Volgens de bronnen van RTL ging het om berichten tussen Taghi en Rafael Imperiale, een maffia-kopstuk. Eerder meldt het parool dat Wesky door de familie van Taghi onder druk werd gezet om de informatie door te spelen. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen begint met zon, maar in de middag komen wolken tevoorschijn.